12 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De geruchten over een staatsgreep in Sudan worden steeds sterker. Van diverse kanten wordt gemeld dat president Bashir is afgetreden... en dat er een overgangsraad wordt gevormd. Het Soedanese leger zegt via de staatsmedia... dat er binnenkort een belangrijke mededeling komt. Op kruispunten in de hoofdstad Khartoum en bij bruggen staan legervoertuigen. Het vliegveld is gesloten... Volgens de laatste berichten wordt Bashir zwaar bewaakt in zijn paleis. De afgelopen tijd is er steeds meer protest tegen Bashir... die al 30 jaar aan de macht is in Sudan. De gekte op de woningmarkt neemt af, zeggen de makelaars. Volgens branchevereniging NVM zijn het afgelopen kwartaal... ruim 3% minder huizen verkocht vergeleken met een jaar eerder. Het aanbod van huizen daalde met 17%. De prijzen stijgen nog wel, maar niet meer zo hard. Voor veel kopers is de grens van wat ze willen of kunnen betalen bereikt, zegt de NVM... Die noemt de situatie de nieuwe realiteit. Britse kranten noemen het bereikte brexit-compromis een vernedering voor premier May. Ze heeft afgelopen nacht, na lang onderhandelen met andere Europese regeringsleiders... afgesproken dat de Britten uiterlijk op 31 oktober de Europese Unie verlaten. Eerder noemde May uitstel langer dan 30 juni nog onacceptabel... Waarschijnlijk is er in haar eigen conservatieve partij veel weerstand tegen de nu afgesproken verlenging van het brexit-uitstel. De Britse premier moet later vandaag tekst en uitleg geven in het Lagerhuis. Minister Bruins onderzoekt de invoering van een wettelijk patiëntgeheim. Dat moet regelen dat niemand gedwongen kan worden om medische gegevens af te staan. De patiëntenorganisatie Nederland pleit in het AD voor zo'n geheim. Gezondheidsapps leggen van alles vast over slaap, hartslag en andere medische zaken... En verzekeraars vragen steeds meer om medische gegevens. Ook minister Bruins is daar bezorgd over. Het weer, op veel plaatsen zon, in het noordwesten bewolkt en kans op een bui.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 Been on this path of life for so long, we have walked a thousand miles, sometimes strong. op internet. www.zfmzandvoort.nl I need y'all to do me a favor. the old folks used to warn me about. Day, I'm in trouble.